we worden eurokampioen. Daar is nu niets meer aan te doen, we spelen niet meer voor de poen. Alleen voor ons oranje legioen. We gaan het doen voor het legioen. We worden eurokampioen. Daar is nu niets meer aan te doen, we spelen niet meer voor de poen. Wij worden weer eurokampioen. Wilhelmus is zojuist gezongen, de tegenstander wordt besprongen. We zijn dit feest kan nou beginnen. Want wij gaan namelijk alles winnen. We gaan we doen voor het legioen. We worden eurokampioen. Daar is nu niets meer aan te doen. We spelen niet meer voor de poen. Alleen voor ons oranje legioen. We gaan het doen voor het legioen. We worden eurokampioen. Daar is nu niets meer aan te doen we spelen niet meer voor de poen, we worden weer euro.